Een beloning eh, voor mensen die al gevaccineerd zijn, ja, daar willen we niet voor kiezen. Eh, omdat we denken dat dat uiteindelijk ook de vaccinatiebereidheid eh, gaat, eh, gaat ondergraven. En de beste beloning natuurlijk is het vaccin zelf. Ja, maar misschien vinden mensen het ook wel een mooie beloning als ze dan weer naar een festival kunnen. Ja, maar toch moet je, moet je daar niet licht over besluiten. Want het moet niet voelen als drang, zegt hij. Vanochtend bleek dat bijna driekwart van de Nederlanders een vaccinatiebewijs wel ziet zitten. Met zo'n ding op zak zou je wat meer mogen en kunnen dan mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten inenten. Bij Holland Casino verdwijnen honderden banen, staat in de Telegraaf. Door corona lopen de casino's een hoop omzet mis. In het voorjaar waren de blackjack en roulette tafels leeg. Daarna mochten er maar weinig bezoekers naar binnen en nu zijn alle casino's weer dicht. In België praten ze vanmiddag over maatregelen om te voorkomen dat Nederlanders in België komen winkelen. Want in sommige winkels lopen Nederlandse shoppers de deur nu al plat. Ieder eh, denkt voor zijn eigen goed dat het zo wel oké is, maar... Eh, er wordt dikwijls niet nagedacht over de consequenties nadien. Hè? En door de lockdown bestellen we ons helemaal suf. Daarom hebben ook fietscouriers het hartstikke druk. Zij crossen de hele stad door om pakjes te bezorgen. Een couriersbedrijf in Deventer krijgt vanaf vandaag bijzondere collega's. Een groep wethouders springt op de fiets om een handje te helpen. Het is een bakfiets, dat is even wennen. Je bent heel zwaar aan de voorkant, maar er kan ontzettend veel in, dus dat gaat prima zo. En of de couriers blij zijn met de hulp? <laughs> nou, zeker wel. Er komen meerdere wethouders en eh, daar weet ik van dat daar een aantal eh, echte fietsers tussen zitten. Dus eh, ja, daar heb ik goede verwachtingen van. We kunnen alles gebruiken op dit moment. Krijg je het weer nog. Wolken en de zon wisselen elkaar af vandaag. Het is zacht, een graad of 10. Dit weekend is er zaterdag kans op regen, maar verder zie je ook veel zon. Zondag is droger en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam richting Rotterdam. Het staat er vast door een auto met pech, daardoor is een tunnelbuis dicht.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 Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree who always runs away. op je radio. Met ZFM.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 Let's get down, let's get down to business. de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een wooncentrum voor ouderen in Rotterdam-Zuid zijn 18 mensen overleden aan corona, meldt Omroep Rijnmond. 110 bewoners en medewerkers zijn besmet. Het wooncentrum Sonneburg en de GGD onderzoeken wat de oorzaak is van die uitbraak. Minister De Jonge voelt weinig voor het belonen van mensen die zich laten vaccineren. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders voor een systeem is... waarbij mensen bijvoorbeeld naar een café mogen op voorwaarde dat ze zijn ingeënt. Vaccineren is vrijwillig, zegt De Jonge. En de tijd voor de brexit-onderhandelingen is bijna om, waarschuwt EU-onderhandelaar Barnier. Volgens hem is het nog een kwestie van uren. En het weer, soms wat zon en een graad of 10. Morgen in de loop van de dag wat regen en 10 tot 13 graden. noise is singing, you silly bucket. What? Me teach you how to sing? Well, I don't know if I can, Artur. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand difficult things are the things you never will understand. If you could only give it a try and see through, through. your voice would float like a feather and we'd sing together our tune. Just get your circuits puzzled, a mere half dozen will do. If you could get them ringing, then we all will be singing with you. Now sing, Artu. Yes, that's a good start, but try putting the notes where they belong. Again. never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it you it too. Your every friend is better, a great duet beside you. Don't give up now, you're flying so high, you're up in the blue. Just keep that music coming and soon will be humming with you. Oh dear, let me see now. Yes, just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? or a diagram of the human brain or some such silly scheme. Never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, me. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to Hop like a feather, let's all sing together Come take that chance, that musical dance, no time to review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Oh, I knew you could do it. I knew it. Again. your seconds together. Are you ready? Take a solo! Oh, you've done it! ZFM wenst je fijne dagen. You're a rich girl and you're gone too far Cause you know it don't matter anyway you can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway.